Mogelijk zijn het de vijf mannen van 19 tot 25 die eind november als vermist werden opgegeven. Familieleden vonden een afscheidsvideo met daarop oorlogsbeelden en de boodschap dat moslims moeten worden verdedigd. De vijf werden opgepakt tijdens een huiszoeking in de provincie Punjab. De FBI onderzoekt of de mannen banden hebben met moslimextremisten in Pakistan. De politie in Emmen heeft bijna 3000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Agenten vonden het siervuurwerk in een loods na een tip via meldmisdaad anoniem. Er is niemand aangehouden. Volgens de politie in Emmen is het illegale vuurwerk extra gevaarlijk omdat er geen vertraging op de lonten zit. Als er dan vuur bij komt, ontploft het vuurwerk vrijwel meteen. Het siervuurwerk heeft een straatwaarde van 30.000 euro. Het Amerikaanse stel dat vorige maand zonder uitnodiging binnenkwam bij een diner met president Obama... moet voor een parlementaire commissie komen. Het koppel is gedagvaard door de Commissie Binnenlandse Veiligheid van het Huis van Afgevaardigden... nadat de twee hadden geweigerd vrijwillig tekst en uitleg te geven. De man en de vrouw slaten erin het Witte Huis binnen te komen... waar Obama onder andere de Indiaanse premier Singh ontving. Met verschillende hoogwaardigheidsbekleders gingen ze op de foto... en ze schudden zelfs de hand van Obama. Ze moeten op 20 januari voor de commissie verschijnen. AZ speelt na de winterstop niet in de Europa League. De ploeg uit Alkmaar speelde in Luik met 1-1 gelijk tegen Standaard... en eindigde daardoor op de vierde plaats in Pool H... achter Arsenal, Olympiakos en Standaard Luik. Lange tijd stond AZ met één been in de Europa League, maar in de 95e minuut scoorde keeper Bolat van Standaard alsnog de gelijkmaker.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 This money you didn't. Right, Ted? We out of here. It's mine, it's mine.